Kloen met het NOS Journaal. In ruim de helft van de gemeenten is een voorlopige uitslag van de verkiezingen bekend. In veel plaatsen zijn lokale partijen de grootste geworden... zoals in Dantemadiel, Wierde, Peel en Maas en Sluis. Ook zijn in meerdere gemeenten nieuwe partijen de grootste geworden. Bijvoorbeeld in Westervoort en Oldebroek. In Utrecht blijft GroenLinks-PVDA de grootste, zoals zojuist bekend geworden... Volgens de voorlopige uitslag komt de partij uit op 15 zetels. D66 komt in Utrecht uit op negen zetels. De landelijke partijleiders reageren positief op de eerste prognoses. Premier Jette van D66 ziet dat zijn partij in veel gemeenten gelijk blijft of groeit. Hij noemt dat knap in een politiek uitdagende tijd. CDA-leider Bontebal zegt dat hij met een blij gevoel de nacht ingaat. Het beeld voor de VVD is wisselend en daarom is Jessugus nog voorzichtig. GroenLinks-PVDA-leider Klaver durft te hopen dat zijn partij... na de teleurstellend verlopen Tweede Kamerverkiezingen... nu de grootste zal worden in Nederland. Deze gemeenteraadsverkiezingen was wonen het belangrijkste thema... blijkt uit een online onderzoek in opdracht van de NOS. Iets meer dan de helft van de mensen geeft aan... wonen een doorslaggevend onderwerp te vinden. Vier jaar geleden ging het nog om zo'n 36 procent van de kiezers... Veiligheid wordt ook belangrijker gevonden dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Vooral 50-plussers in grote steden maken zich zorgen om de veiligheid. Op de door Israël bezette westelijke jordaan zijn vier doden gemeld door een Israëlische raketaanval. Volgens de eerste berichten ging het om drie Palestijnse vrouwen. Later werd nog een dode gemeld in hetzelfde Palestijnse dorp... maar de identiteit van deze persoon is nog niet bekend.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 Because I don't want to leave. I definitely don't want to leave. Just hear me out. Ooh, I don't leave me now. With my head on my shoulder. FM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van twee uur. Jennifer